uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In het aardbevingsgebied in Groningen worden tientallen extra schade-experts ingezet. Zo moet de achterstand in de afhandeling van de schademeldingen worden ingelopen. Groningers zijn ontevreden over de langzame afhandeling van de schademeldingen. Bovendien blijven er veel meldingen binnenkomen. Voor iedere afgehandelde schademelding komen vier nieuwe meldingen binnen. Op korte termijn moeten er 60 extra deskundigen bijkomen. komen. Julian Assange klaagt Ecuador aan voor het schenden van zijn rechten. Het zou de medeoprichter van Wikileaks onmogelijk worden gemaakt... om contact met de buitenwereld op te nemen. In een verklaring van Wikileaks staat verder dat Ecuador... het politiek asiel van Assange wil intrekken... en hem uit de ambassade wil zetten. Assange woont al zes jaar in de ambassade van Ecuador in Londen. Hij is bang dat hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten... als hij de ambassade verlaat. Daar kan hij worden veroordeeld voor het publiceren van talloze geheime Amerikaanse overheidsdocumenten. Een van de mannen die ruim een jaar vastzat voor het doodschoppen van de grensrechter Richard Nieuwenhuizen in 2012 is spoorloos. Vorige maand kreeg de 22-jarige Ibrahim C. te horen dat zijn verblijfsvergunning niet wordt verlengd en Nederland moet verlaten. Hij kwam namelijk kort na zijn celstraf van 14 maanden opnieuw in aanraking met de politie. Maar nu is C. dus spoorloos. Het AD schrijft dat hij zich mogelijk ophoudt bij criminele vrienden. Een van de verdachten van een schietpartij afgelopen weekend in Zaandam heeft zich gemeld. De verdachte van 24 en zijn broer worden ervan verdacht... dat ze eerst bij een evenementencentrum op het slachtoffer hebben geschoten... en later nog eens bij de ingang van het zaans Medisch Centrum. Het slachtoffer ging daarheen omdat hij gewond was. Gisteren werden foto's vrijgegeven van de broers. De andere verdachte is nog voortvluchtig. Het weer vannacht is het rond de 4 graden. Plaatselijk is er kans op lichte vorst. Morgen eerst koud, smiddags bij geregeld zon en weinig wind...